Hij noemde de excuses die zijn gemaakt voor het Nederlandse slavernijverleden het begin van een lange weg. De koning benadrukte verder de noodzaak om in gesprek te blijven met andersdenkenden... en wees daarbij op de verschillen tussen stad en platteland. Laten we zorgen dat we elkaar niet verliezen, zei Willem-Alexander. Hij prees ook de veerkracht van de jongere generaties. In Biervliet in Zeeland heeft een arrestatieteam in een woning twee verdachten aangehouden. Het is niet duidelijk waar de twee precies van verdacht worden. Bij de actie werd een wapen in beslag genomen. De politie kreeg vanochtend een melding over een man die op straat zou lopen met een lang wapen. Daarop werden de dienst speciale interventie en een politiehelikopter ingezet. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. Bij een busongeluk in Spanje zijn minstens drie mensen om het leven gekomen. De bus reed in de noordwestelijke regio Galicië van een brug af. Het voertuig stortte 75 meter naar beneden en kwam in een stromende rivier terecht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Hulpdiensten hebben twee mensen gered en vier inzittenden worden nog vermist. Diverse buitenlandse hulporganisaties hebben hun werk in Afghanistan stopgezet. Gisteren werd bekend dat vrouwen niet meer in dienst mogen zijn van internationale hulporganisaties. Een Noorse hulporganisatie, die in Afghanistan meer dan 450 vrouwen in dienst heeft, zegt zonder vrouwen het werk niet te kunnen doen. Volgens de Taliban-regering heeft het verbod te maken met het overtreden van de islamitische kledingvoorschriften. Hulporganisaties die de vrouwen toch in dienst houden, kunnen hun vergunning kwijtraken. Het weer tot besluit. Er is veel bewolking en vanmiddag valt geruime tijd regen. De temperatuur ligt tussen de 8 en de 12 graden. Later vanavond wordt het geleidelijk droger. Morgenochtend trekt een koufront met wat pittige buien en zware windstoot over het land. Ook is er kans op onweer. Blijft morgen zacht met zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto.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 I see a face without a name. Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. She shot me, she shot me, bang bang. She shot me, she shot me, she shot me, bang bang.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 Oh, I got red lights on the run But soon there'll be a freeway, yeah Get my feet on holy ground So I sing for you. Though you can't hear me when I get through. And feel you near me. Driving in my car. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas. With a thousand memories Take a look at the driver next to me He's just the same Just the same toe and tail bikes. Oh, I got red lights all around. I'm driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So i sing for you. Though you can't hear me when I get through Oh, feel you near me Driving in my car Driving home for Christmas Driving home for Christmas With a frozen memories Take a look at the driver next to me He's just the same He's driving home, driving home Driving home for Christmas stuur jullie allemaal fijne dagen en een